Het OM was in cassatie gegaan tegen een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag. Dat veroordeelde hoofdverdachte Jason W. tot 15 jaar cel... maar bepaalde ook dat de Hofstadgroep geen terroristische en criminele organisatie is. De Hoge Raad vindt de criteria waarmee het Hof tot dat oordeel kwam te beperkt. Een ander gerechtshof in Amsterdam moet de zaak nu overdoen. Een medewerker van de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie is aangehouden op verdenking van valsheid in geschriften en het aannemen van steekpenningen. Dat heeft het OM bekendgemaakt. Het CVOM is een landelijke afdeling van het Openbaar Ministerie waar beroepen tegen bekeuringen worden afgehandeld. De medewerker zou tegen betaling bekeuringen hebben vernietigd. Hoe lang dat al gebeurde is niet duidelijk. De Consumentenbond heeft een kort geding verloren over sms-diensten. De bond heeft volgens de rechtbank niet kunnen aantonen dat de telecombedrijven Vodafone en T-Mobile onterecht klakkeloos bedragen incasseren. En dat klagen daarover weinig zin heeft. De Consumentenbond moet een persbericht waarin dit werd beweerd rectificeren. Vodafone en T-Mobile hoeven het betalingssysteem voor afrekening van sms-diensten niet te veranderen. De rechtbank Rotterdam heeft de directeur Paul S. van het failliete beleggingsfonds Partrust gegijzeld. Het beleggingsfonds wordt verdacht van fraude. De directeur weigert onderdelen van de administratie aan de curator te geven. Beleggers vorderen van Partrust meer dan 28 miljoen euro. Voor de tweede keer in korte tijd is een slachting aangericht onder koeten. Vorige week werden er 30 doodgereden in Groningen. Gisteravond waren het er ruim 70 in Friesland. De automobilist zei dat hij moest kiezen tussen remmen op de gladde weg of de dieren doodrijden. Volgens Staatsbosbeheer hebben meerkoeten nu moeite om voedsel te vinden en gaan ze daarom langs de weg scharrelen. Het weer bewolkt en regen, in het oosten misschien nog natte sneeuw. Vrij veel wind en het wordt 4 graden. Later op de dag wordt het weer kouder en neemt de kans op winterse neerslag weer toe. Dit was het NOS Journaal.